Jobboot met het NOS Journaal. Groot-Brittannië opent morgen een luchtbrug naar Sharm el-Sheikh... om gestrande Britse toeristen op te halen. De Britse regering schrapte gisteren alle vluchten naar de Egyptische badplaats. Londen houdt er rekening mee dat de crash van een Russisch passagiersvliegtuig... boven Egypte is veroorzaakt door een bomaanslag. Er bevinden zich nu 20.000 Britten in Sharm el-Sheikh. Het kan minstens een week duren voordat ze allemaal thuis zijn. Ook België en Rusland gaan de komende dagen alle toeristen met extra vluchten ophalen... Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert mensen niet naar de luchthaven van Sharm el-Sheikh te reizen. Er zijn aanwijzingen dat het vliegveld niet veilig is. Het internationale vliegveld van Bali is weer open. De aswolk van de vulkaan op Oost-Lombok levert geen gevaar meer op voor het vliegverkeer, omdat de wind is gedraaid en de asdeeltjes onverwacht snel uit de lucht zijn verdwenen. Eigenlijk zou de luchthaven bij de hoofdstad Den Passar pas morgen open gaan. De afgelopen dagen werden bijna 700 vluchten afgelast, waardoor duizenden toeristen stranden, onder wie ruim 400 Nederlanders. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie vindt het onacceptabel dat Duitsland, Zweden, Oostenrijk en ook Nederland de hele last van de opvang van vluchtelingen op zich nemen. Hij zei dat tijdens een toespraak op een congres in Frankfurt. Juncker haalde hard uit naar de nieuwkomers in de EU. Heel Europa moet een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen, zei hij, maar dat gebeurt niet. De Tweede Kamer is ongerust over de toekomst van KLM en de Nederlandse zeggenschap over de luchtvaartmaatschappij. Volgens een Franse krant wil de top van Air France KLM het Nederlandse Transavia inlijven om efficiëntieredenen. De Franse top wil kosten besparen door Transavia Holland en Transavia France meer te laten samenwerken. Volgens deskundigen kan dat leiden tot een fusie waardoor KLM Transavia Holland kwijtraakt. Het CDA is bang dat als het kabinet niet optreedt er onomkeerbare stappen worden gezet. Onder meer de VVD wil opheldering van het kabinet. Het weer vanavond vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. In de loop van de nacht weer droger.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 Alternative FM. op een straf. Eh, vraag me niet hoe, want eh, er zijn eh, behoorlijk wat files geweest. En een van de, de, mensen die in die file heeft gestaan is vriend en collega Marcus van Dam. Maar hij is inmiddels hier binnen. Dus we kunnen zo dadelijk wel gaan beginnen. En de gast is vanavond Amado. Jawel. Ik zou zeggen, pak even een microfoon. Dan kunnen we er nog even... Want het, wat daar staat, dat zijn welbekende spreekmicrofoons. Of zangmicrofoons die werken iets minder als eh, deze spreekmicrofoons. Dat klopt. Ja. Ja, nou, je komt luid, luid en duidelijk eh, binnen in ieder geval. <laughs> Ehm, nou, je geeft een behoorlijke een eh, snok aan als ik het zo op Facebook heb, heb gelezen. Je ehm, bent bezig om je materiaal onder de aandacht te brengen. In Zeker geval. weten, ja. ja. van waar? hoezo? En wat de, waarom? Nou ja, kijk, ik vind eh, muziek maken gewoon heel leuk. Ik, eh, ik ben er zelf ook eh, voor opgeleid. Ja. Ik heb op de Herman Brood Academie gezeten. Dat zijn de goeie. Want je hebt een illustere voorganger. En die is behoorlijk Amy Landman. Ja, die is hier geweest. Die is, oh, vet. Die is hier geweest, ja. Nou, hij is dat eh, bij mij in de klas. Hij dat bij jou in de klas? Ja. nou ja, als we zien, dus, dat noem ik eh, altijd een schoolvoorbeeld van iemand die eh, bij de Herman Brood Academie in het uh, ver geschopt heeft. Ja, en, nou, dat is zeker weten. Ja, echt heel cool. is, zijn er dus van die mensen die op die opleiding zitten die dan zo'n foutje van Emiel hebben uitgeknipt en dat ze die toevallig dan aan de koelkast hebben hangen van... Als hij het kan, kan ik het ook. <laughs> Zoiets, ja. <laughs> Zoiets? Eh, ja, ja, nou ja het kan dus. Inderdaad. ja, eh, gewoon hard werken en... Ja, eh, want we hebben wel eens wat meer mensen die, die, dat, die dat gedaan hebben bij de Herman Brood. Jij bent er dus ook één van. Ja. Ehm, specifiek is dat ze je dus ook nog iets extra's meegeven wat betreft ondernemen. Muzikaal ondernemen geloof ik. Hè? Dat, dat wordt heel erg sterk gedaan. Zeker, ja. ja. ja. ja het is eigenlijk eh, ze zeggen ook gewoon, je moet het lekker doen. Ja. En uh, door te doen krijg je ook ervaring. En dan eh, weet je ook natuurlijk de inside-outs ja. ervan. Ehm, even over jou. Ja. Wat ben je, wie doe je en wat, nou ja, wie doe je, wie ben je en wat <laughs> doe je? Dus nou ja, je hebt al voor een deel heb je dat al gezegd. ja. ja, je komt uit Amsterdam Ik kom niet oorspronkelijk. Ik, ik ben eigenlijk een Antilliaan. Ik, kom, Antilliaan nog <laughs> Ja ben eh, geboren en getogen op eh, Aruba. Ja. En ehm, nou ja, daar, daar heb ik eh, tot mijn tiende gewoond. Ja. Toen ben ik verhuisd naar Curaçao. Dus die heb ik ook nog even meegepakt. Ja. En op mijn vijftiende ben ik naar Nederland verhuisd. Ja. Dus ja. Nederlandse ouders? mijn vader is Nederlands en mijn moeder is kwart Antilliaans. Dus ja. Ja. Dus, dus je hebt, eh, je hebt wel wat Caribisch bloed. Uh. Inderdaad, gaan Caribbean wij dat, Gaan wij dat vanavond ook horen in eh, de muziek die je brengt? Nou, nee, dat niet echt. Niet echt, nee. Maar, het is meer, toch meer westers of zo. Ja. toch wel. Het ja, is dus een beetje wat meer de echte singer-songwriters kant op. Ja, precies. Um, nieuw materiaal hebben we uitgebracht, net? Ehm, of ben je ermee bezig? Ik, ik, ik ben bezig met nieuwe nummers, inderdaad. ja. En, dus- dat, en dat is eh, wat je ook graag eh, nu onder de aandacht eh, wil brengen. Ja, nou ik, ik heb in, dus in juni heb ik, heb ik mijn album uitgebracht. Ja. Ehm, gewoon online. Mhm. Dus ik heb geen cd, maar gewoon hij is live de, ja, Te, beluisteren. Kan ik hem... dan moet ik zeker iets van een uh, pinpas intikken. En dan, nee hoor. Nee? op, op Spotify is hij te vinden. Op ja. Ehm, Soundcloud. Het is allemaal gratis. Dus eh, ik zou zeggen, check het. Eh, check het. Ja. En dat is eh, Amado en dan Falling From The Sky. Falling From The Sky. Oké. Albumtitel. Oké. En dat nummertje ga ik ook nog spelen ja. later in de uitzending. Dus, nou, we zijn heel erg nieuwsgierig. We gaan je niet langer ophouden, want ja, ik heb hier een collega die eh, toch ook eh, zegt van... ja, er moet eh, nog even gesoundcheckt worden. Dus ik zou zeggen, ga lekker je gang. En, helemaal goed. we gaan zo dadelijk horen wat je, allemaal, ja, wat je allemaal op je repertoire hebt staan. Oké. Okay. Dankjewel. dat was hem eventjes. Amado. En natuurlijk hebben we ook meer en muziek wat dat betreft. we begonnen met Jimmy Dumbell. Dat was Shockwave Lover. voor de mensen die denken van hij kondigt hem niet af. Nou, bij deze dus wel gedaan jongens komen uit Zeeland en eh, ze komen uit uh, eh, Bruinisse. Daar, eh, dat is een beetje de, de standplaats van, van, de beide, van, de, van de vier heren. En ja, ze hebben, ze hebben, dat was wel heel erg leuk. Ik heb een interview opgenomen in een mosselzaadfabriek van... de plek waar ze dus een oefenruimte hebben. Dat is, een deel is daar afgesloten en daar, daar oefenen die jongens. En ze zijn al bij 3FM geweest. bij Jim Volwald. Dat was dan op een gegeven moment een soort bandbattle. Van wie eh, wil je dan eh, eh, dat ze uitgezonden willen hebben. Nou, en daar deden die jongens aan mee. En zij hadden dan het voordeel en zij mochten dan blijven. Dus dat was de reden wat, wat gaat. Nou, wie 3FM echt niet meer nodig heeft. Hoewel, je weet het nooit. ze is wel bij, bij een aantal 3FM-programma's geweest. En ook hier. Ja, ja. Ze is 30 april hier geweest. Ik heb het over Jeruzalem en dat nummer dat wat je nu hoort is haar uh, eh, laatste verschenen single. En dat is Favorite Memory. Stuck between, is this real or am I dreaming? I hear your voice and I think I feel you breathing. And every part of you is in this place. You but still so far away. Please stay with me. Tell me what happened to you. Cause you small and tight. our away. Your body's shiny as diamond, your heart is strong as gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him, set you free. Lioness. If you wipe your eyes, you got an old soul. Queríamos ser you feel. Like Ja, Isaac Bullock was dat. En eh, dat eh, was uh, Linus, dat nummer wat hij ook heeft gebruikt tijdens de Series Request actie van 2014. Ehm, ik weet even niet <laughs> gauw uit mijn hoofd welke alweer dat was. Had iets met dames te maken die in uiterst moeilijke omstandigheden leven. Ehm, ja, ik ben het gewoon kwijt. Maakt niet uit. Eh, daarvoor hoorde je Favorite Memory van eh, Jeruzalem Het eh, bracht de tijd op 17 minuten over 8. we gaan weer verder. Weer nog met muziek van Eva Almegor. Het is al trouwens een, al een wat ouder nummer. Maar ze schijnt al bezig te zijn met nieuw materiaal. Het nummer wat je nu gaat luisteren, dat is Silver Lining. sky is blocked by the moon. There are brighter skies up above. I things I buried under stone. Some things never cease to hurt when they're getting close to home. En dat was Erik de Vries met Close to Home. Hij eh, organiseert eh, regelmatig eh, dingetjes in de kar gaat door. En dat, dat zijn hele leuke avonden. Want daar komt ook regelmatig nieuw talent voorbij. En een van is Erik de Vries zelf. Hij is hier ook geweest. Nou ja, het is een, in ieder geval een... Een, een, man die, die ook wat dat betreft geluid genoeg geproduceerd heeft. Ik eh, ga naar eh, de andere kant en eh, ga eens eventjes kijken. Amada, ben je er klaar voor? Je bent... Ja, ja. Bijna. Er, er moet nog een capootje, geloof ik. Er moet nog een capo op. Ja. die, moet die moest er nog op, een capo. Zit erop. Hoe, hoe, belangrijk is een capo? Ja, dat is vrij belangrijk. Ja? voor, voor de songs die jij maakt heb heb is dit een onmisbaar onderdeel. Ja, ehm, het eerste blokje van twee, Amada. Welke twee ga je spelen? Het eerste nummer heet Hold Me Tight. Oké, oké. Hier gaat hij dan. better beat them is eh, haast troubadour ook wel. Dat vond ik ook wel. ja, man komt met een gitaar en dan vertelt een verhaal. Ja. Eh, dus, dus, eh, dus dat komt al sowieso over. Ja, en natuurlijk, het is een liedje wat, wat het zeker goed doet in dit gedeelte van dit jaar. Als de, als de, de avonden wat langer worden en de nachten ook wat langer worden, dan eh, kan je dicht tegen elkaar aankruipen. En eh, nou, dat is een klein beetje ook een beetje de strekking van, eh, van het liedje. Inderdaad, zo, is het ook. Ja, Dat, ja. Het tweede liedje, Amado. het tweede nummer is, dat is ook wel een leuk verhaal erbij. Ja. Ik, ehm, tijdens een avondje stappen, toen, toen kwam ik aan het praat met een drugsverslaafde. Mhm. En ehm, die vertelde een beetje zijn levensverhaal aan me. Mhm. En hij zei, I've sold my soul to the drugs. En eh, ja, dat was best wel heftig. Ja. Maar ik vond het zinnetje heel mooi. I've sold my soul. En eh, toen dacht ik, ik ga er een liedje van maken. Oké. Dus weer deze. <laughs> We zijn nieuwsgierig. I've sold my soul to the Eh, er, zit, er zit wel degelijk iets eh, van een lading. Maar eh, in mijn gedachten gaan even terug naar vorig jaar februari. toen was René van Kolm hier te gast over de, het praten van het boek Heroïne Godverdomme. Ja, René woont, woont in Zandvoort, dus, dus ja, dat, dat scheelt ook weer. Maar goed, het verhaal besloeg ehm, wat hij allemaal in zijn leven had meegemaakt. 30 jaar lang eh, was hij eigenlijk alleen maar bezig om een strijd te leveren tegen de drugs. En ik denk dat dit liedje daar eh, wel degelijk eh, ja, behoorlijk mee te maken heeft wat, wat dat gaat. Inderdaad. Dus, ja. Wow. Dus, dus dat, dat was wat, wat op dat moment gebeurde op het moment dat jij dat liedje stond te spelen. En ja, dan komt dat natuurlijk ook nog eens bij als iemand op jou afstapt en zegt... Ja, ja ik ben verslaafd. Sold my soul. Eh, eh, eh, een beetje de ziel aan de duivel eigenlijk verkopen. want, dat is een beetje het, het verhaal natuurlijk wat erachter steekt. Ja. Ehm, dank je voor dit moment. Geen probleem. En we gaan nog even, weer even wat muziek draaien. Ik denk twee stuks. En dan mag je weer. En dan mag je weer dus, Helemaal goed. Oké. dat was Amado voorlopig even voor dit moment. Maar we gaan nog even natuurlijk nu weer een blokje van twee draaien. Twee stuks. En ehm, ik, eh, ik heb eh, wat, wat, eh, ah, ja, wat uitgehaald met dit nummer. Under Milkwood van Fabiana Dammers. Hij is ja, minstens al acht jaar oud, dat nummer. Dat, dat sowieso. Maar wat, ja, wat, wat ik ook gedaan heb... Ik ben een enorme liefhebber van het programma op Radio 2 tussen 9 en 12 van Hans Schiffers. En ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon eens kijken wat er gaat gebeuren als ik dat nummer nou eens een keer onder de aandacht breng. En wie reageert? Hans Schiffers zelf. Nou, dat is eh, toch, eh, toch weer een, eh, een aardig complimentje wat, wat ik bereikt heb. Hij zegt alleen, ik beloof niks. Ik wil wel even het fysieke materiaal van Fabiana Damers horen. Maar goed, er zit misschien na drie jaar dan toch weer eens een beetje schot in de zaken van het album wat ze daar heeft uitgebracht. The Girl You Love. Daar staat dit nummer trouwens niet op, Under Milkwood. Maar het blijft natuurlijk, omdat het in zo'n rare tijd is waar we in we leven eh, een, eh, een uitermate prachtige song. Want het weerspiegelt eigenlijk de verwarring waarin wij leven. Ehm, gebaseerd op het verhaal van Dylan Thomas, nogmaals. En ik eh, blijf hem net zo lang draaien totdat we het voor elkaar hebben gekregen dat hij in Hilversum draait. It is night, starfall, and dreams pass by, petticoats over chill. Mazes of colors in despair. stays inside in bed between the sheets. Well, the blue rain's falling down where no one will go. This house is empty now, and he puts the lights way down low. but he starts to cry. He's on the lucky train to Love Town, where nobody likes to work to worry about the things he done. Hard times to be honest, hard times to be strong. And Johnny ran away, oh, off to a better land, searching for. Where the folks will understand. He made a mess and left someone with blame. Now he's trying to get back home, and he's driving through the rain. Oh, yes, he's driving bright shining to by the hand. The rearview mirror shows a long road leaving no man's land. Two different stories, two separate souls. Feels like coming home. it boots, the lights way down low. Now Charlie ran away, oh off to a better land. Searching for a place where the folks will understand. He made a mess and left someone with blame. Now he's trying to get back home, and he's driving through the rain. Oh, yes, he's driving through. cold winds blowing through the empty streets. And Johnny stays inside in bed between the sheets. Now the blue rays falling down where no one will go. His house is empty now, and Johnny puts the lights way down low. And Johnny ran away, away off to a better land searching for a place where the folks would understand. But he made a mess and left someone with blame. Now he's trying to get back home, and he's driving through the rain. Now Johnny ran away, oh, off to a better land, searching for. place where the folks will understand. He made a mess and left someone with blame. Now he's trying to get back home. Well, he's driving through the rain. Oh, yes, he's driving through the rain. Oh, yes, he's driving through the rain. Driving Through the Rain was dat uh, van, uh, van onze vriend uh, Michel Ebben en zijn band Graveltown. Sorry Michel, ik heb nog niet eh, de gelegenheid eh, gehad om je mail te beantwoorden. Ik heb iets eh, gezien dat je me gemaild had. Maar druk, druk, druk, druk. Hetzelfde geldt ook voor Colin Hoeven. hij staat niet op de playlist, Colin, vanavond. Dus, maar we gaan er wel wat, wat mee doen. Maar Jaapie Koper moet natuurlijk ook nog de schoorsteen laten roken. En dat is de reden waarom uh, dat allemaal even een beetje op de, de lange baan is eh, geschoven. Inmiddels staat hij weer klaar. Amado. Die, eh, die ja, hold on tight and I save my... Sold my soul. I sold my soul, hè? Ja, zo was het, ja. welke twee nummers wordt het nu die je gaat spelen? Ik ga, ik ga nu ehm, Falling from the Sky spelen. Dat is dus ook tevens mijn albumtitel. Ja. En ehm, dat was het eerste nummer dat ik eh, heb geschreven toen ik eh, solo ging. Dus eh, ik dacht van nou... Nou, die ga je dus nu laten horen hoe die ook klinkt. zoals, zoals die klinkt, zoals jij hem alleen op dit moment laat horen. Ja, ja. Falling from the Sky. Yes. simple as we go. And I hope I can contain myself from you, but you know it's hard to do when you're begging me for more. short and simple as we go. And I hope I can contain myself from you, but you know it's hard to do when you're begging me for more. het laatste, dat doet het hem. Hè? Want, eh, want anders dan, eh, we op een gegeven moment eh, is dat het einde van het nummer. Ja, dat is het. <laughs> Precies. Fallen from the Sky. Ehm, die dus ook gratis te beluisteren is op Soundcloud. Spotify. Spotify. En als je me wilt supporten en kopen iTunes natuurlijk ook. iTunes? Kijk, dat, dat laatste dat zocht ik. Want ik moet het eh, materiaal ergens, eh, moet ik, eh, weer hebben, ergens hebben. Dus wat dat gaat, dan gaat het helemaal goed komen. Moeten we alleen eventjes mijn tegoedje even flink opwaarderen. Want dat is een beetje als sneeuw voor de zon een beetje vertrokken. Maar goed. <laughs> ik snap het. Oké, dat was Fallen from the Sky. De, Het tweede nummer wat je laat horen nog. Nou ja, soms, ehm, soms kan je geschiedenis schrijven. Mhm. Nee. <laughs> ja. Af en toe kan je, als je iets doet, kan je in de problemen raken. Of je kan eh, geschiedenis schrijven. En eh, het heet Cross the Line. Cross the Line. It never crossed my mind, and I know that you know. It never crossed my mind, and I know that you know. It never crossed my mind. I've never crossed the line. I've never crossed the They have got to know I don't know what it shows. Hope it's everything you want it to be. Have you tried to know it all? And you're walking down the street. Is there no one that belongs to me? And do you know why? Could you understand? times I've tried. It never crossed my mind. I've never crossed the line. It never crossed my mind. I've never crossed the line. voor iemand die altijd keurig netjes binnen de regels en dat soort dingen is eh, gebleven. Never cross the line, zoiets? Ja. Ja. Inderdaad. Ja. <laughs> Eh, ik moet, ik moet, het is net eh, alsof je een boek leest eigenlijk. Hè? Ja, dat, is, dat, is, dat is het leuke van, van het, verhaal vertellen in het liedje. Dat, ja, inderdaad. En ook, nou, ik denk dat, dat, dat je toch wel met, met je, je jaargenoot Milan Landman ja, daar heb, je, daar heb je een goede natuurlijk aan gehad, eh, denk ik. <laughs> Zeker. Ja, hebben jullie eigenlijk ook gespart met z'n twee? Wel eens uh, lopen sparren in, eh, in dat jaar of niet? nee, dat, dat niet. Dat weer niet? Nee, nee, nee. Had hij, was hij toch wat meer... Hm, ja. Nou, e-, eigenlijk, zei hij, hij, was opgeleid als gitarist en ik als zanger. Dus ja, voor, voor, voor mij is gitaarspelen eigenlijk ja, iets nieuws. Dus, ja, ja, ja. Maar daar heb je je wel op toegelegd eh, de laatste, de laatste tijd. Ja. ja. En dat eh, valt me prima. Dus, eh, dat, dat hebben we in de gaten. Want je voelt hij er helemaal zo dank bij. En dat, dat was ook precies de bedoeling, denk ik ook. <laughs> Goed, dank. we gaan straks in het tweede uur natuurlijk nog meer van Amado horen in, in Alternative FM. maar zover is het uh, nog niet. Want we hebben natuurlijk ook nog allerlei leuke dingen nog klaarstaan. Zoals bijvoorbeeld Yellow Grass En dit mooie nummer Follow. Even though it's unexplainable to you me. hey, hij is er. Eh, eh, ik, had even gedacht van, eh, nou, ik kan nog wel even doorkletsen. nou, zo werkt het dus niet. dat was Yellow Grass, More Than You Should Know. Zo heette het album wat ze, ik geloof, in 2014 hebben uitgebracht. toen zijn ze hier ook geweest bij, bij ons in Alternative FM. het was een beetje vlak voordat wij een beetje de zomerstop hadden. En toen zijn ze geweest. Uh, eh, beetje ook eh, dank aan Koen Brouwer van Julius. Want die, eh, die heeft daar een beetje een kleine rol in gespeeld. Zo zie je maar weer. Ook die jongens die zijn hier geweest. Ja, we hebben wel een beetje de, de, de naam van <laughs> een beetje gehad ook. Eh, maar goed, dat, dan, eh, dan lopen we weer een beetje buiten onze schoenen. Maar goed, eh, wat dat betreft kan Amado... ja, als je in zo'n uitzending als deze geweest bent... ja, dan, dan weet je dus dat je illustere voorgangers hebt gehad. Hoor je dat? Ja. ja, ja <laughs> we gaan nog één nummer even draaien. Dat is Linda Kreuzer. Zij komt hier ook nog een keer langs. En dat zal gebeuren in november, eind november... Dan komt ze voor de derde keer hier naar Alternative FM om te spelen. En dit was het allerlaatste werk wat ze onder andere heeft eh, gemaakt. Is volgens mij ook nog eh, ergens eh, terug te vinden op YouTube. Lonely Blues tot aan 9 uur. Oké, okay, let's have a drink. If you think we've got something going on. But I have to tell you this. Before any harm is done. I'm not a type to drink wine, I've always had a hard time adjusting to codes and the rules, at least to the unwritten ones. So, do you wonder? far too sophisticated moves move my thoughts to romantic soul. And if you're into playing games, I'm sorry, I'll be a spoil sport. So do you wonder which card your next will be? Playing black instead of orange, breaking hearts instead of free. No wonder we still wander. in a lonely, lonely blue. Eh, tijd over, maar eh, dat blijkt dus niet het geval te zijn. Nou ja, eh, maakt niet uit. Het was in ieder geval in de kreuzen. Zij zal ehm, in ieder geval op 26 november nog een keer hier bij Alternative FM ehm, te horen zijn.